Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Hamburg zijn vannacht twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Het gebeurde in een woonwijk in het noorden van de stad. Toen agenten daar aankwamen zagen ze twee lichamen voor de ingang van een huis. Volgens Duitse media had een van de slachtoffers vermoedelijk banden met motorclub Hells Angels. Het is de tweede schietpartij in Hamburg in korte tijd waar mensen om het leven zijn gekomen. Begin deze maand werden bij een gebedshuis van Jehovah's getuigen acht mensen neergeschoten politie in Maastricht heeft vannacht een illegale reef afgekapt. Honderden mensen waren aan het feest in een leegstaand kantoorpand. Ook deze jongen was erbij, zegt hij tegen een verslaggever van L1. Ja, we zijn wel een beetje vrijwillig naar buiten gegaan. Niet eh, echt door de politie of zo. Ja, heel veel mensen zijn helemaal niet binnengekomen. Dat vind ik wel jammer voor hen. Ja, maar ik zie ze uit, eh, ja, uit Frankrijk komen ze, uit Duitsland, uit België, uit alle... Ja, ja ik ben ook al... Eh, we zijn mensen tegengekomen die we een eerder feest hadden ontmoet die gewoon uit eh, Tsjechië kwamen. Een paar mensen wilden niet stoppen met feesten en gooiden glas en bierblikjes naar de politie. De 100 klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion die gisteren werden opgepakt bij Eindhoven Airport zijn allemaal weer vrij. De activisten knipten een gat in het hek en klommen daardoorheen het terrein van de luchthaven op. Een groot deel wilde vervolgens niet vertrekken. De politie zette die mensen een tijdje vast. En het Marokkaanse elftal is lekker bezig. Gisteravond versloeg het team in een oefenwedstrijd het supersterke Brazilië. Het werd 2-1. Marokkaanse fans gingen helemaal los. Morocco are about to become the second nation from Africa ever to beat Brazil in the history of football. De oefenwedstrijd tegen de Brazilianen was de eerste grote wedstrijd van Marokko... na het succesvolle WK van afgelopen winter. Als eerste Afrikaanse team ooit schopte Marokko het toen tot de halve finales. Heb ik het weer nog? Het is grijs. Vanuit het zuiden trekt regen over. In het noorden kan je de zon nog spotten. Het wordt 8 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 naar Alkmaar is dicht bij knooppunt Holendrecht door werkzaamheden. Omrijders staan daar door in de file op de A2 naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijden. De vertraging daar is een kwartier.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 Zeker omdat eh, we het, het, uur ook geopend zijn eh, met Toets Tielemans. deze twee uur jazz staan voornamelijk in het teken van Nederlandse jazz. En wel van muzikanten die gewoon hedendaagse jazz. En de volgende die ik klaar heb staan is een Friesin. Ze is geboren in in Friesland. Want het lijkt me logisch als je een Friesin bent. Haar naam is Francine van Tuinen. En ik heb een, eh, een album gevonden. Dat heet Cool Voice. en Celebrating eh, the Voice of Rita Reis. En het nummer heet T42. I'm discontented with homes that I've rented. So I have lover's oasis, where life's weary chases unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the stream. picture me upon your knee. tea for two and two for tea, Me for you and you for me. that we on a telephone, dear. Day will break. I'm gonna wake and start to bake a sugar cake. take for all the boys. was dat Jesse van Roeler. En tevens speelde op dit uh, album mee Herman uh, Fraantje, Clemens van der Veen en Joost, Joost Patokka. En Jesse van Roeler is, een, eh, is ook een van de beste hedendaagse jazzgitaristen die we kennen. En later in het, in het uur nog meer. Wat ik nu klaar heb staan is ook wel een bijzondere een bijzonder orkest. Het is het jazzorkest van, eh, van het Concertgebouw. Het heet dan ook eh, Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Het is een Nederlandse jazzband dat sinds het begin van hun bestaan... investeert eh, en viert het orkest Dutch Jazz. En Heritage en verwelkomt het nieuwe generatie van uiteenlopende muzikanten. Ze geven gewoon Nederlandse jazzmuzikanten kans om, op een wereldtoneel op te treden. En... ik heb nu een nummer van hun uitgekozen waarin Jan van Duiker, dat is een Rotterdamse eh, trompetist, heb ik wel vaker gespeeld. Echt een fantastische trompetist. Die ook eh, wereldwijd faam heeft. Heb ik een nummer uitgekozen van het eh, Jazz Orchestra of het Concertgebouw samen met Jan van Duikeren. En het nummer heet Somewhere Between the Stars. op het album eh, Riffs and Rhythm, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... samen met eh, Jan van Duiker. En ik moet daar wel even iets zetten. Ik zei natuurlijk eh, net dat het een, een, Rotterdamse muzikant is... maar het is een Schiedamse, wel uit de Rotterdam en omgeving. 1975 is hij geboren en behoort al jaren tot een selectie groep... internationaal gewaardeerde jonge muzici die wereldwijd actief is. Ik ken hem persoonlijk ook. En nou ja, persoonlijk, ik heb hem vaker zien optreden... En eh, waarschijnlijk is hij daar ook het bekendste mee als trompist, eh, trompetist van de, van de band van Candy Dulver, uh, eh, Funky Stof. Maar hij heeft ook vaker opgetreden met Treintje Oosterhuis, de Jazz Invaders, Cardo Caro en Caro Emerald. Het Rotterdamse Jazz Orchestra Zometeen in dit uur uh, eh, ik er ook nog wat van. En vele andere artiesten en ensembles. Maar ook onder zijn eigen naam, ik zou hem eens googelen... is Jan van Dijk eh, eh, zeer productief en heb echt fantastische nummers gemaakt. En aangezien ik zo'n groot fan van hem ben... heb ik nog een nummer van hem klaarstaan. Ook weer samen met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. het album heet Mum en het nummer heet Stay at Home... Stay at Home Sessions 2020. zijn de prachtige klanken van uh, Gerard Klein op trompet. En de stem die u hoorde was van uh, V. Klaassen. Tevens speelde nog op dit eh, album mee Robert-Jan Vermeulen, Rico de Leer en Joost Kesselaar. Ehm, Gerard Klein is een, ook een trompetist, een Nederlandse trompetist. Echt, die geniet ook wereldfaam, speelt op veel albums van andere artiesten mee. later in dit deze uitzending nog meer eh, van zowel V. Klaassen als ook van Gerard Klein. Trouwens, het album eh, Big Moves en het eh, nummer heette De Wallen, oftewel in het Engels The Windows. Ehm, zoals ook dit, dit album van de Nijmeegse zangeres V. Klaassen. Die mooie heldere klanken in haar stem. En wie dat ook heeft, die vreselijk mooie heldere klanken in een prachtige vrouwenstem. Hebben we ook al in, in het begin van dit uur gedraaid. Is Francine van Tuinen. Ik heb van hetzelfde album uh, Celebrating Rita Reis nog een nummer gevonden. En dat heet uh, Exactly Like You. I know why I've waited. Know why I've been blue. Prayed each night for someone. Exactly like you. Why should we spend money? a show or two. No one does those love scenes exactly like you. You make me feel so. Celebrating Rita Reis. En wie daar ook meespeelde op de, of meespeelt, speelde, speelde, speelt bedoel ik, is uh, Jesse Verroeler. En Jesse Verroeler is een van de meest en eh, van de beste hedendaagse jazzgitaristen. Eh, zijn unieke geluid, virtueuze technieken en mooie composities zijn wereldwijd zeer geliefd. In 1995 won hij het prestigieuze Telenor's Monk Award in Washington. De jury bestaande uit Pat Metheny en John Scottfield, Jim Hall, nou, nog een heleboel uh, namen, was van mening dat Jesse op dat moment een van de meest veelbelovende talenten was. In hetzelfde jaar studeerde hij cum laude van het Hilversum eh, Conservatorium. Nou, als dat geen eh, prachtige woorden zijn om een eh, artiest in te luiden... heb ik hier het volgende nummer van hem klaarstaan. Jesse van Ruller op gitaar. En The Best Things in Life Are Free. how it all will end. Nothing seems to be lasting, but that isn't our affair. We've got something permanent, I mean, in the way we care. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay, but our love is here to stay. is in, eh, ik geloof in 2020 uitgekomen. En het album is ook echt in het Verre Oosten opgenomen... met alleen maar muzikanten vandaar. Dus dat is wel eh, heel grappig. We zijn alweer aan het eh, einde gekomen van het eerste uur jazz... hier bij ZFM Radio. Mijn naam is Marco en ik vind het fijn dat u luistert. Het tweede uur gaan we ook weer lekker verder... met Nederlandse hedendaagse jazzmuzikanten en muzici... wel een beetje afgewisseld ook door een paar buitenlandse jazzmuzikanten. Mocht u nog naar Zandvoort eh, willen komen, houdt er wel rekening mee dat er vandaag uh, de squirrun is. Er zijn eh, bepaalde wegen afgesloten en het is gezellig druk in Zandvoort met leuke muziek, bandjes, terrasjes, overal in Zandvoort. het is alleen jammer dat het weer niet helemaal meespeelt. Het is, als ik naar buiten kijk, nog steeds grijs, grijs en grauw. En het ziet er meer uit naar regen als naar zonneschijn. Zoals gezegd, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. En sluit ook af met een, eh, een jonge Rotterdamse eh, zangeres. Haar naam is eh, Jessica de Boer en van het album Crow speel ik het nummer Harvest. En tot zometeen het tweede uur hier bij Jazz op ZFM. They told me harvest will come So put in the sickle, reap the corn I've been cultivating fertile grounds, diligent effort planting seeds. Every day I went and watched the soil, the growing steams and sweet honeycomb.